Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Heerlijk, kerkraden en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalseizoen al geannuleerd... door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mogen gaan... maar kerkraden, Heerlen en Brunsum zien er dus van af. De komende vijf jaar moeten taxi- en touringcarbedrijven en het openbaar vervoer gemiddeld meer dan de helft van hun winst gebruiken om hun belastingsschuld af te betalen die ze tijdens corona hebben opgebouwd. Voor elektronica-winkels is dat zelfs bijna de hele winst, heeft ABN AMRO berekend op basis van cijfers van het CBS. Tijdens corona konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ruim 10% van de ondernemers heeft daar gebruik van gemaakt. Dat belastinguitstel liep 1 oktober af... en ondernemers moeten vanaf 1 oktober volgend jaar... binnen vijf jaar die belastingsschuld aflossen. In verschillende steden in Sudan zijn honderden betogers de straat opgegaan... uit protest tegen de staatsgreep van twee weken geleden. Toen nam het leger de macht over. Politie zette traangas in tegen demonstranten. Tientallen mensen zouden zijn aangehouden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte als derde, maar was bij de eerste bocht al voorbij de nummers 1 en 2, Bottas en Hamilton. Hamilton finishte als tweede en staat nu in de WK-stand 19 punten achter Verstappen. Er zijn dit seizoen nog vier races te gaan. Het weer, de wind neemt af. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond 7 graden. Overdag geregeld zon. In het noorden kan nog een bui vallen.